Zes uur. Freddy van met het NOS-journaal. De dochter van de ex-president van Oezbekistan is in de cel gezet... omdat ze de voorwaarden voor haar huisarrest zou hebben geschonden. Gulnara Karimova kreeg vorig jaar vijf jaar huisarrest... omdat ze voor honderden miljoenen steekpenningen had aangenomen van een telecombedrijf. Nu zou ze tegen de regels in haar flat hebben verlaten en internet hebben gebruikt. Tot de corruptieaffaire werd Karimova gezien als opvolger van haar vader en was ze een populaire popster. Vanochtend is in het zuiden van Italië de ontruiming begonnen van een groot tentenkamp met illegale migranten. Er zitten 900 mensen. Er is geen stromend water of elektriciteit en bij branden in tenten zijn de afgelopen maanden drie mensen omgekomen. Artsen zonder grenzen heeft kritiek op de ontruiming... omdat de migranten niet is verteld waar ze nu naartoe moeten. Oostenrijkers die hebben gevochten voor terreurgroep IS... krijgen geen consulaire bijstand meer. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat mensen die zich bij terroristische organisaties hebben aangesloten en die de basiswaarden van de Oostenrijkse samenleving verwerpen, geen recht hebben op hulp van Oostenrijk. Burgers kunnen in het algemeen in het buitenland aanspraak maken op consulaire hulp bij bijvoorbeeld noodsituaties. En de rechtbank in Den Haag heeft een Rus, André K., vier jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doden van zijn vrouw. De man van 41 bracht er vorig jaar om het leven in hun huis in Scheveningen. Het lichaam zaagde hij in stukken en verstopte hij in een kist op het balkon. De volgende dag gaf hij de vrouw op als vermist. Het OM en tbs geëist. De rechtbank legde de man een lagere straf op... omdat ze K niet toerekeningsvatbaar acht. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen. Het is 10 tot 13 graden. Morgen eerst regen, later droger en soms wat zon. En dan wordt het 11 graden.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 谁？ my body. from the sky, but for birds to Oh, I ask of you, yeah, just one thing, baby, just one thing, just one thing.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 dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. Kill the demons of my mind. Ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind?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 ZFM.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 that's why myself.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 something. Cause happiness lying the diamond.